Toch durft niet iedereen mee te doen... uit angst voor boetes of om de vergunning kwijt te raken. Verslaggever Roel Pauw staat op een groot horecaplein in Amsterdam. Bijna iedereen heeft zijn terrasmeubels in de stalling gehouden. Dus eh, ze hebben het niet aangedurfd... terwijl er ook ehm, mildere eh, manieren waren om eh, ja, dat gebaar te maken. Wel stoelen buiten zetten, maar niet bedienen. Stoelen buiten zetten op de kop of met eh, etalagepoppen erop. Maar zelfs dat hebben de ondernemers hier blijkbaar niet aangedurfd. Er was één terras dat wel even open was, maar dat duurde ook niet lang. De eigenaar kreeg een waarschuwing van handhavers en heeft de boel na anderhalf uur weer gesloten. Er gaat een besmettelijk virus rond in de paardenwereld. Na een wedstrijd in Spanje zijn minstens vier dieren doodgegaan en ruim 80 zijn ziek. De internationale paardensportclub heeft voorlopig alle wedstrijden afgelast... om te voorkomen dat er meer paarden ziek worden. Het OV in en rond Rotterdam wordt mogelijk een stuk kariger. Door corona moet er flink bezuinigd worden. En de eerste plannen daarvoor zijn nu naar buiten gekomen. Er zitten straks minder conducteurs op de tram, minder toezichthouders op metrostations... en er wordt mogelijk flink gesneden in het aantal trams, bussen en metro's. Zuur nieuws voor boeren met melkkoeien. Het grootste zuivelbedrijf van Nederland, Friesland Campina, heeft een slecht jaar achter de rug. In ons land zijn meer dan 10.000 melkveehouders en normaal krijgen die achteraf nog een extraatje voor hun melk, maar dit jaar voor het eerst niet. En daardoor lopen ze flink wat geld mis, rekent verslaggever Nick Wouters uit. Dat gaat om een behoorlijk bedrag. Je, je moet bedenken dat ze per 100 kilo krijgen ze 1,38 euro normaal gesproken uitgekeerd. Tenminste, dat was over 2019 zo. Bedenk dat de gemiddelde boer 850.000 kilo levert. Dus even uittellen, dan gaat het om eh, meer dan 11.000 euro wat ze normaal gesproken hiervoor krijgen. Dus dat is is nogal een bedrag. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon.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 Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah. I think you're so sweet, but you're taking this all too seriously. be lying like a rug. Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Undercover, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the west, try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby. Yeah, why you wanna talk about? hypnotized. Diamonds lie like sirens.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 Het gaat om stagiaires die al vaker hebben gevaccineerd. Vooralsnog gaat het om een pilot. Uit protest tegen de coronamaatregelen hebben winkeliers in het Drentse dorp Veen vanochtend even hun deuren geopend. Na een uur kregen ze een officiële waarschuwing van de gemeente dat ze snel weer dicht moesten, anders zouden ze een boete krijgen de Belastingdienst kampt al meer dan een etmaal met technische problemen. Het is daardoor niet altijd mogelijk om online belastingaangifte te doen, wat sinds gisteren kan. Het weer volop zon, alleen in het Waddengebied nog mist en lage bewolking. Het is 9 tot 16 graden. Morgen geregeld zon, dan 10 tot 15 graden.